Freddy van met het NOS-journaal. In Zuid-Frankrijk aan de Côte d'Azur worden na overstromingen door noodweer nog acht mensen vermist, melden Franse media. Zeker dertien mensen zijn om het leven gekomen. Vooral het gebied rond Cannes is zwaar getroffen. Modderstromen hebben auto's meegenomen en tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. De autoriteiten hebben bewoners opgeroepen niet de deur uit te gaan. Door het noodweer is ook een aantal campings onder water gelopen. Er zijn helikopters ingezet om de campinggasten te evacueren. Ook treinrails in Zuid-Frankrijk zijn overstroomd. Honderden passagiers moesten daardoor de nacht aan boord van een trein doorbrengen. Het oude gedeelte van Jeruzalem en de Tempelberg zijn de komende twee dagen beperkt toegankelijk voor Palestijnen. Dat is een van de maatregelen die de Israëlische politie heeft genomen na het recente geweld in de stad. Alleen Palestijnen die hier wonen, werken of studeren mogen de oude stad in. En voor moslimmannen die willen bidden op de heilige Tempelberg geldt een minimumleeftijd, ze moeten 50 jaar zijn. De maatregelen volgen op twee steekpartijen in Jeruzalem gisteravond en vannacht. Eerst stak een Palestijnse man twee Israëlische mannen dood en verwonde hij een vrouw en een kind. En een paar uur later stak een Palestijnse tiener een Israëlische tiener neer. Die raakte gewond. De Palestijnen werden na hun daad door de politie doodgeschoten. Het KNMI heeft in bijna het hele land code geel afgekondigd... omdat overal, met uitzondering van de Wadden, Zeeland, Brabant en Limburg... dichte mist hangt. Het zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter. Uit Rotterdam komen berichten over maar 30 meter zicht. Van Schiphol vertrekken minder vliegtuigen dan normaal... en een aantal vluchten is vertraagd. De verwachting is dat de mist in de tweede helft van de ochtend zal zijn opgelost.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 Tijd voor de CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door Auke Beuving. En ja, het is natuurlijk heerlijk wakker worden bij de klanken van eh, Elian Elias eh, van de CD. Kissed by Nature. Wat is er mooier om door de natuur gekust te worden zou ik zeggen. Heerlijke warme klanken. En als u denkt wat klonk dat trompetspel toch mooi. Ja, haar, Randy Brecker speelde mee natuurlijk. We gaan meteen door. Wat mag je verwachten het eerste uur van uh, eh, CFM Jazz? Nou, ik kijk even op de, op de rol. Bruut zie ik staan. Ik zie staan eh, Duke Ellington, eh, Debbie Carter, Erik Vloeimans, Azur, Lawrence. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Dit programma altijd een mix van classical en cool jazz. Dus voor iedereen zit er wel wat bij. En we zijn nog een beetje in de herfst gekomen. Dus vandaar dat we een nummertje doen van Sonny Stitt, Autumn in New York. Ja, Sonny stit van de CD Autumn in New York, CD 1962. Dat was natuurlijk een LP, maar tegenwoordig is het ook een CD. Eh, en dan is het de hoogste tijd voor een vocaal geluidje, want daar houden we erg van in dit uur. En ik heb gekozen voor het volgende. There is a wind Where the rose was Cold were sweet grows and clouds like sheep stream of water steep gray skies where the long course where the long course mm, mm, mm. mm. Mm-hmm. And now it go where your hair was. And now it warm where your hand was. But phantoms follow beneath the thorn. Your ghost where your face was. Where your face klanken van eh, Carla Bruni natuurlijk van haar cd No Promises. Eh, het liedje over de herfst, dat ging vooral over de wind. Nou, vandaag weinig wind, maar wel wat mist. Hier in Zandvoort valt nog wel mee, maar er zijn gebieden waar het behoorlijk hevig is. Uh, eh, tijd wordt wat echte jazz. En dan draai ik iets van Brut van de cd Madpack. Allemaal namen en dit is Hanny. Mooi nummer. Brut toegankelijker voor meer mensen nu. Mm-hmm. Candy Funk Party. een gelegenheidsband met eh, ja, hele bekende mannetjes. Tol Bergman op drums, Joe Bonamassa gitaar, eh, Ron de Jesus gitaar... Ja, Mike Barrett eh, op bas. Randy Brecker doet ook nog mee. Maar ik heb eigenlijk het rustigste nummer van de hele cd gekozen. De New York Song. De rest is echt heel wat pittiger. Maar op deze zondagochtend vond ik dit meer passen. Mooie klanken. Rock Candy Funk Party heet het clubje. En ze hebben een cd gemaakt en die eh, heet Groove is King. Nou, ligt vanaf 31 juli ligt hij in de winkels. Dus eh, je, oh, je kan hem nog kopen. Eh, ja, tijd voor iets anders. Iets heel moois. Een, uh, uh, Kroll heeft weer een cd uitgebracht. Wallflower, een studioalbum sinds het succesvolle Glad Rag. Nee, Glad Rag Doll. Ik zeg het verkeerd. Uit 2012. Deze cd is een haar hommage aan de popmuziek van haar jeugd.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 En dan, eh, ja, dat, deze tournee staat vooral in het teken van haar cd Wallflower. Dus veel popmuziek gespeeld door Diana Krall. Als je trouwens, maandag heb ik altijd filmprogramma. En dat is om 9 uur s'avonds tot 11 uur. En ik begin morgen ook met California Dreaming. Maar een van de mooiste uitvoeringen die ik ken. Van Bobby Womack uit de film Fish Tank. Maar dat terzijde. we gaan naar een hele oude knaller uit de jazz. Classical jazz. Perdido, Duke Ellington. je het al... Deborah G. Carter zong van de cd Digging the Duke, eh, eh, Melancholy. Mooi nummer. Eh, ja, ze heeft geprobeerd allerlei bekende en minder bekende Ellington-composities te bewerken. En ze heeft iets moois van gemaakt. Als je denkt, wat klonk die harmonica leuk? Dat was Hermine Deurlo natuurlijk. Een Nederlandse cd. Er staat mooie muziek op. Je houdt van, of je vindt het gewoon dat het niet helemaal is. Maar ik vind het wel de moeite waard. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb. Deborah G. Carter, Digging the Duke. Ligt in de winkel, splinternieuw. Uh, en ook een Nederlands product is natuurlijk de muziek van eh, Erik Vloeimans. Even kijken waar ik die heb staan. En dat is van Oliver Cinema Act 2. Fun in the Sun. Mooi nummertje, leuk. Pedersen dus eh, roept dromige herinneringen op... van zomerse dagen aan de kust hier. Prachtig, mooie muziek. Gespeeld door eh, de virtuoze eh, Tuur voor Florizone op accordeon. Jurg Brinkman, nu weer eens warm dan weer is vervaarlijk swingend op zijn cello. En Erik Vloeimans als bezield trompetist natuurlijk. Mooie muziek. Oliver Cinema Act 2. Ja, een andere mooie cd in het begin van het jaar is uitgekomen... is de cd van Van Morrison... Eh, eh, duets, reworking, de catalog. Daar staan eigenlijk alleen maar mooie nummers op. En ik heb deze keer gekozen voor Chris Farlow, bekend van Colosseum. Heb ik ook een bekende jazzzanger. Born to Sing. same deep down. klanken van eh, eh, Van Morrison en Chris Farlow. Chris Farlow vroeger van eh, Colosseum natuurlijk. Bijzonder bandje, mooie muziek. Prachtige live cd gemaakt. En op Gent speelde, op het jazzfestival van Gent speelde Azar Lawrence. En Azar Lawrence heeft ooit gespeeld bij de Mothers of Invention, Earth, Wind and Fire. Maar hij is ook in de jazzhoek heel bekend geraakt. En heeft eh, onlangs een cd uitgebracht, Seeker. Maar nu draai ik eh, iets ouds van een Morning Peep, van de cd People Moving. Cd 1975, Azar Lawrence, Team for a New Day. Azar Lawrence, een echte tenorbeul. Eh, heeft onder andere gespeeld met McCoy Tyner, Miles Davis, Freddie Hubbard. En nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Dus eh, mooie muziek, uh, komt nu weer, treedt ook weer op en maakt, doet goede dingen op het podium, zou ik maar zeggen. tijd weer voor een vocaliste en dan kom ik toch bij Nancy Wilson, een van mijn favorieten. You Can Have Him. he's not worth fighting for. Besides, there are plenty more where he came from. You can have him, I don't want him. I'm giving him the sack. And he can go right back where he came from. I could never make him happy. He'd be better off with you. I'm afraid I never loved him. All I ever wanted to do was run my fingers through his curly locks. I'd even mend his underwear and don his socks. Bring his slippers and remove his shoes. Wipe his glasses when he's ready never mind. that would please him most. Ham and eggs and coffee, and he's fond of apple butter on toast. I'd wake him gently with a breakfast tray.